uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Het aantal nieuwe coronagevallen stijgt minder snel dan voorheen. Het RIVM meldt een weekgemiddelde van 2.500 meldingen. Dat is een stijging van 7 vergeleken met een week eerder. Afgelopen maandag was de weekstijging nog 49 Dinsdag 39. Vaak is een minder snelle stijging een voorteken voor een echte daling. Het RIVM verwacht dat de Omicron-variant van het coronavirus... na verloop van tijd de Delta-variant verdringt... omdat het erop lijkt dat die besmettelijker is. In Hedel heeft brand gewoed in een leegstaand bedrijfspand. Het pand zou eigendom zijn van fruithandel De Groot. Die fruithandel wordt sinds 2019 bedreigd... nadat medewerkers 400 kilo cocaïne ontdekten in een lading bananen. Het bedrijf stapte naar de politie. Sindsdien willen de criminelen die achter het transport zitten... geld zien van het fruitbedrijf. Er werd geschoten op huizen, brand gesticht... en er werd een handgenaad bij iemand naar binnen gegooid. Of er een relatie is met de brand van vanmiddag is niet bekend. Bij politiecontroles in Nijmegen zijn meer dan 10 mensen aangehouden. In de stad geldt tot vanavond 10 uur een noodverordening. Actiegroep Nederland in Verzet wilde demonstreren tegen de coronamaatregelen. De Nijmeegse burgemeester Bruls had de demonstratie verboden vanwege het risico op ongeregeldheden. Een aantal mensen is opgepakt wegens overtreding van de noodverordening, belediging en het verboden wapenbezit. Bij een ongeluk op de A235 bij Ressen is vanmiddag iemand om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. Volgens de politie waren bij het ongeluk meerdere voertuigen betrokken. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De weg is dicht in de richting van Nijmegen.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 Wil je de file omzeilen kan je omrijden via Almere over de A6 en de A27. Een ongeluk op de A2 Utrecht-Amsterdam. Tussen Vinkenveen en Knopend Honendrecht 5 à 10 minuten vertraging. Drie rijstroken zijn er dicht. Op de A10 de ring Amsterdam-Zuid.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 Ik heb wat drank in huis gehaald, ontvang ze met een lied. Maar het ene jaar drinken ze wel een het jaar daarop weer niet. Sinterklaas, wie kent het niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet Sinterklaas. Wie kent het niet?